spoedige start. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De oppositieleider Ghatib heeft een uitnodiging van Rusland afgewezen... om naar Moskou te komen voor vredesbesprekingen. Ghatib zei dat Rusland eerst president Assad moet vragen af te treden. De oppositieleider wil wel met de Russen spreken in een Arabisch land... en onder voorwaarde dat er een duidelijke agenda op tafel ligt. De uitnodiging van Rusland toont aan dat Moskou langzamerhand van koers verandert. Rusland was lange tijd steunpilaar voor Assad. De vroegere Griekse minister van Financiën heeft mogelijk een lijst met belastingfraudeurs aangepast. Frankrijk gaf twee jaar geleden een lijst met fraudeurs aan Griekenland. Vorige week kreeg Griekenland een kopie van die oorspronkelijke lijst, maar die kopie komt niet overeen met de lijst bij de Griekse regering. De namen van drie familieleden van de minister zijn er vanaf gehaald. De socialistische partij PASOK heeft de oud-minister meteen gewaaieerd. Papa Constantinou ontkent dat hij iets heeft veranderd aan de lijst. De Amerikaanse oud-president George Bush senior blijft nog op de intensive care van een ziekenhuis in Houston. Het gaat wel iets beter met hem, zegt zijn familie. De 88-jarige vader van ex-president George W. Bush ligt al meer dan een maand in het ziekenhuis met bronchitis. Een paar weken geleden zeiden de artsen dat hij nog de kerstdagen thuis zou kunnen doorbrengen, maar dat bleek niet haalbaar. De stad New York stevend af op het laatste moordcijfer in tientallen jaren. Op 23 december stond de teller op 414. Als daar niet veel moorden bij komen, haalt de stad het laagste moordcijfer sinds 1963. Toen werd voor het eerst een betrouwbare telling gedaan. De verkopers van vuurwerk zijn tevreden over de eerste dag dat ze dit jaar vuurwerk hebben verkocht. Volgens de branchevereniging was het lekker druk. Net als vorig jaar is er vooral vraag naar siervuurwerk. Mensen kopen tegenwoordig veel minder knallers, zegt de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.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 If you really love the music, no matter what age, color, or gender you are, we just want you to gather around and enjoy these sweet sounds. Let us take you to some places where you see smiles on faces, beautiful people all over the world, all types of different races. So if you were with me, party people, and you still don't have a clue, put those hands to the sky because you know do, what to do. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ibiza. Are you ready? is crazy. My crew is hella waving. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started. Get up, get up, get get up. Pump, pump the volume, you feel the bass. Get up, get up, get get up. Try, turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get get up. We in the house and we here to stay. Get up, get up, get get up, get up, get get. up to the top. Birthday shots. D doesn't matter who you are. Look around, we in the stars. Round the world, we party on. We go all night strong until we go. Get up, get up, get, get up. Pump, pump the volume, you feel the bass. Get up, get up, get, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get, get up. We in the house and we here to stay. Get up, get up, get, get up, get up, get, get, get. zie See het op jouw CFM Zandvoort. De laatste beat van See It. Voor 2012 alweer. Ojojoj, wat gaat dat toch snel, wat gaat dat toch snel een jaar. En ja, je mag eh, niet anders van See It verwachten... als dat we gewoon met een knallen gaan afsluiten. En dat gaan we ook zeker doen vanavond. Want wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Natuurlijk. Iedereen mailde al van, jongen, weten jullie nou nog een paar echt goede feestjes om met oud en nieuw te gaan? En dan zeggen gewoon, dan had je al kaarten moeten hebben. Want een hele hoop kaarten die zijn zo hard gegaan de afgelopen dagen. Heb ik van diverse media mogen geloven. Dus ja, ik heb een paar feesten. Geen garantie dat er nog kaarten zijn. Maar ja, rond de klok van 10 voor 10 heb ik ook nog de nodige andere leuke feestjes in de partyguide staan. Ja, heel veel hete nieuwtjes. Ze gaan ook over oudjaar. En ja, we kijken ook vast vooruit. Want waar kun je komend jaar naartoe? Wat hebben we nog meer? Nou, ik zeg DJ Dion Sydney. En ik zeg een daverende mega mix van 2012. Nou, het komende twee uur gewoon lekker achterover zakken en meebleren. Of je stereo gewoon harder zetten. Kan allemaal hier. Ik zeg, hou me hier. En nu, nieuwe muziek. Lego Aporte van Rio de la, Luna en Danny Kohiba. Een mond vol. Maar die plaat is lekker. Hij is... hij komt binnenkort uit, moet ik eigenlijk zeggen, op het label van Insert Coin. Het label van Sergio Fernandez. En dit doet me al verlangen naar een zomer. Met de temperaturen buiten lijkt het haast al zomer, maar schenk lekker een uh, mojitootje in. Een kohibaatje erbij. Oh, helemaal gezellig. Tot aan 11 uur. Of misschien zelfs om 12 vanavond. Is het, zie het. Ah. Oh, en dan zitten we nog maar in de eind december. Oh! Maar ja, niet getreurd. Voor je het weet, zit je alweer met eh, je voetjes in het zand. Bij de leuke feestjes hier in Zandvoort of in Bloemendaal bij de strandtenten. Maar ja, voordat het zover is, gaan we eerst nog even kijken naar... Ja, wat is er komende en gaande straks met oud en nieuw? Ja, de laatste kaart en timetable Apenkooi presenteert Chinees Nieuwjaar. Wat kijken we terug op een geweldig jaar met leuke thema's, uitverkochte edities, een dikke stage op Amsterdam Open Air en Valhalla Festival. En onze eerste editie van Buitenspelen. Het mag wel duidelijk zijn dat we het jaar toepasselijk en knallend gaan afsluiten. Apenkooi presenteert Chinees Nieuwjaar. En ja, eh, het wordt een spetterende nacht met de handjes in de lucht, een sprangelend oud en nieuw feest met veel gezelligheid. Reis mee naar het verste oosten, naar het land van de bij. de Lumpia's, draken, lampionnen en klappermatten. Vergeet je zorgens van 2012 en trek een meesterlijke outfit aan en geniet van de vermakelijke ex. En natuurlijk het decor in combinatie met de allerbeste artiesten. Eigenlijk een oud en nieuw, zoals jij die al jaren eerder had moeten vieren. Op eh, de vaste stek in West gaan ze het nieuwe jaar in knallen. De Westerunie, Westerliefde en het Transformatorhuis worden volledig omgetoverd tot een heuse Chinatown. Ja, ik zei het al eerder, let op, de kaartjes gaan enorm hard. Tickets gaan als warme maaltijden over de toonbank, dus laat ze niet koud worden. Alle oude nieuwjaarsedities eh, van Apenkooi waren de afgelopen jaren in de voorverkoop uitverkocht. Dus wees er snel eend Snel bij, want de Peking Eat en Koolioek kaarten zijn al helemaal uitverkocht. Ja, wat gaat zo'n feestje dan kosten? Nou, de 40 eh, euro die je als early bird eh, ticket eh, had kunnen hebben, die is helaas al uitverkocht. De normale voorverkoop is ook uitverkocht. En ja, de late beslissers, daar val je toch misschien echt onder als je nog geen kaart hebt. Die zijn 49,5 euro en zijn te koop via Paylogic. Dan wil je natuurlijk weten welke DJ's er dan het feestje gaan eh, vermaken daar. Nou, verwachten in Transformatorhuis Dr. Electrolove, Clutch, Hensel en Disco Nova en Gabi. Dan vind je in de Wisselunie Oliver Wijter, Basement Sound System en Tetero. En nou natuurlijk komt daar ook gezellig Tom Ruig langs. Dan heb je ook de Westerliefde met Flexicon en MC Chef, Cinnamon, Lustige Lola en Weltsmerts, Meisjes zonder smaak en ja, de ex met de gekste ex. Wil je eerst meer informatie? Dat kan ook, maar schiet wel op naar de website www.apenkooi.com. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met een lekkere plaat van Schizophrenics. Respect the woman. from the man. disrespect from the man. nieuwe track van DJ Zero met Bombardero. Nu op het label mesh. En wat ook dampend en stampend wordt. Dat is het feestje van The Waterfront. En ja, ik zal maar zeggen, hierbij wil Waterfront je uitnodigen. Voor de Waterfront New Year's Eve in de Sint-Olafskapel in het Barbizon Palace Hotel. Alles gaat om de ultieme New Year's Eve beleving deze editie. En ja, de officiële sponsors Dom Perignon, Stringfellows Londen, co Rowald en eh, Onsax en DJ Jean, DJ Frederica Bas, Vika Kova en DJ Diva zorgen voor de perfecte sfeer en beleving deze avond. Voor alle gasten heeft Waterfront midnight snacks en een enorme hoeveelheid champagne uiteraard. Ja, speciaal voor deze gelegenheid eh, zal de prachtige oude Sint-Olofskapel in het Barbizon eh, Palace Hotel midden in het centrum van Amsterdam worden omgebouwd tot een club die over alles beschikt. Wat je van een internationale club als de Pasha, Amnesia en Les Gates du Roy mag verwachten. Waterfront heeft super sexy optredens. Van Stringfellows ingevlogen eh, vanuit Londen en uiteraard een grote hoeveelheid BN'ers die New Year's Eve met ons vieren. Het event start om 10 uur tot 4 uur in de ochtend op 31 december in de Sint-Olafskapel uh, eh, Barbizon Palace Hotel aan de Prins Hendrikade, nummer 59 te Amsterdam. De voorverkoop is gestart. En ja, de laatste 50 tickets die zijn aan de verkoop. Dus ja, wil je kaartjes, dan moet je ook echt nu gelijk niet stoppen, gelijk gaan. Je, je houdt je radio natuurlijk op, zie je het. Maar wil je zo'n kaartje kopen, Ga dan naar www.thewaterfrontamsterdam.nl Gewoon lekker aan elkaar, dus dat is nog wel eens makkelijk ook. De kaartjes zijn 65 euro, maar als ik zie hier, Dom Perignon, Stringfellows Londen, DJ Jean, DJ Frederik en Bas en eh, natuurlijk Vika Kova. Dat ziet er toch gezellig uit. Dus heb je nog niks te doen met dat Nieuw? Dit was weer een tip van je vrienden van See It. Gauw door met nieuwe muziek! Dan gaan we lekker doen met DJ Don. Met Jacked Up. En als je echt een feestje wil bouwen. Zometeen. Live on air. The one and only. Make some noise. DJ Dion Sydney. is die plaats zeker. En ik zie hier ook, ja, buiten waait het aardig. Maar er komt hier iemand binnenwaaien. Ik zeg, goedenavond Dennis. Goedenavond Jeroen. Zo, DJ Dion Sydney. Yes. Vanavond gaat het helemaal los. Ja, onze oh. laatste uitzending onze jaar. Onze eh, laatste uitzending van het jaar. Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? Want, ik ga een extra lange set draaien met alle... Wat? Ik hoorde iets. Een extra lange set. Oh, kijk. Daar houden wij van. En wat betekent vanavond een extra lange set? Nou, Breaking news hierbij, zie je? Langer luisteren en langer losgaan. En dat betekent, we gaan gewoon tot 12 uur door. en wat ga je vanavond allemaal draaien? Want... Eh, een beetje de klappers van het afgelopen, afgelopen jaar. Oftewel de See It Mega Mix. Year Mix. En eh, ook eh, natuurlijk wat nieuwe exclusieve spul. Jij bent gewoon oud en nieuw. Oud en nieuw, nou, uiteraard. dat lijkt me... Dat, ja. Ik zie hier gelijk al een mailtje binnenkomen. Eh, en die, ja, Ramon die zegt... Ik zou er zo graag bij willen zijn. En ik zie hier eh, ook... Eh, kijk, wacht even hoor. Ik pak hem er even bij. Het is geen spam, hè? Nee, nee, nee. is Nata Natasja. Okay. jij, jij gelijk aan de viagra pilletje. nee. ik zie hier ook eentje. Ver verlek, <clears throat> ja, nee. Dat ben jij hoor. <laughs> nee, ik zie een mailtje binnenkomen van Natasja. En Natasja zegt, twee uur lang. Twee uur extra lekker. Ik, eh, ik blijf zeker luisteren tot 12 uur. Nou, helemaal gezellig. En je vrienden van de radio, wij zijn er gewoon bij je. Natuurlijk, zometeen rond de klok van 10 voor 10. De one and only, zie je party guide. En speciaal voor oud en nieuw plakken we gewoon later nog een speciale oud en nieuw party Waar moet je heen? Met oud en nieuw, alle leuke feesten. En ik zeg erbij, die nog niet uitverkocht zijn. Maar wacht niet te lang, want dit weekend gaat iedereen zijn kaarten halen om helemaal los te gaan. Wil je dat ook? Haal dan je kaarten. Genoeg geplug, genoeg gepromoot. Gauw door met lekkere muziek. Dan gaan we doen met Vlada Azanin. Met Sweet Babe. Dit is See Tot aan 12 uur. De hete beat. En de studio. Hij loopt gezellig vol. Je kunt ook naar de site www.cfmzandvoort.nl kun je eh, onze livestream aanklikken. Je kunt ook naar ons digitale televisiekanaal.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 En, dat gaan we ook zeker in het nieuwe jaar doen. Nou, of misschien nu al eh, op de korte termijn. Dus, eh, nou, hou jouw zie het in de gaten. Hou Dion Sydney Soundcloud in de gaten. Maar er gaat wat komen. Het wordt een, collaboration, hè? Het gaat wat worden. En wat het ook gaat worden, dat is één groot feest. Want ik heb hier de one and only Shit Party Guide. Waar kun je vanavond heen? Waar kun je morgen heen? En we zeggen... Voor de maandag, ja hè. Oud en nieuw. Die komt gewoon lekker een tweede uur voorbij. Haha, dus reden te meer om je te blijven luisteren. Maar we gaan van start, want vanavond kun je naar het feest Fem In de Escape in Amsterdam. De kaarten zijn te koop via Paylogic. Even wachten. Marcella, Miss Sugarware, Lina Ann en MC Jennifer Cook. En dat is gelijk het enige feestje van de vrijdagavond die eh, door onze strenge criteria heen kwam. Wat er wel ontzettend leuk is, is de zaterdagavond. Deze zaterdagavond kun je naar Defected in the House in Air in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. En om 5 uur sluiten de deuren. De kaarten zijn 16 euro exclusief via in de voorverkoop. En zijn te koop via Paylogic. En ja, die line-up die ligt er zeker niet om. In de R1 staat Riva Star, Simon Dunmore en the one and only Frankie Rizzardo. Ja, in de R2 vind je Pete Bandit en Jason Shee all night long. Ja, zoals elke zaterdagavond het feestje Brainwash in de Escape. Vanaf 11 uur ben je welkom en ook om 5 uur gaan de deuren hier dicht. Kaarten zijn 16 euro via Paylogic en de one and only DJ Raimundo staat hier wekelijks zijn setjes te draaien. Maar vanavond, of deze avond heeft hij uitgenodigd de Firebeat En de vocalen komen van Miss Bunty. In de Eclectic Urban in Deluxe vind je Danny Canova. Dan gaan we naar het feestje Extra Large in de Cent in Amsterdam. Vanaf 9 uur s avonds ben je al welkom en om 5 uur sluiten hier de deuren. De kaarten zijn 29,5 euro exclusief en zijn te koop via Ticketscript, C-Dance, Paylogic en ja, die line-up. Oeh, voor de trendsliefhebbers gaat hun hartje nu sneller kloppen. Ik zie hier staan Marco V, Richard Durand, Leon Bollier, Siet van Riel, Artento Divini, Johan Gielen, Spider, Cor Feyneman, Randy Katana, Adam Seller, Stefan Ricetta, Wenka, Ruben Vitalis, Frankel en Emile Rocher. Tot zover de Partykite, part 1. Gauw door met een klapper van je King of Drums. Toys are nuts. In de Delivio Reven en Aaron Gill mashup. Een beetje een aankondiging van de Toys are nuts 2013. Heb ik hier bij me dat zeg ik, een beetje een aankondiging van de Toys R Nuts 2013. Ja, doen hem fout dubbel. Omdat van gewoon... Gregor Salto en Chucky. Binnenkort uit, maar hierbij ziet. Wij hebben hem gewoon. Tot aan 12 uur. Knallen we door de ether. Op de 106.9, 104.5. En natuurlijk op ons digitale televisiekanaal. Maar nu eerst, Kings of Drums. en stuur allemaal...